Minister Verhagen trekt daar de komende vijf jaar 500.000 euro subsidie per jaar voor uit. Het instituut moet beleidsmakers helpen om terrorisme beter te bestrijden. Het zal samenwerken met wetenschappers en beleidsmakers uit Europa, de Verenigde Staten, Azië en het Midden-Oosten. Ook zal het trainingen geven en internationale symposia organiseren. Het Internationaal Antiterrorisme Instituut wordt bij een bestaande instelling in Den Haag gehuisvest. De oppositie in de Tweede Kamer is kwaad op premier Balkenende omdat hij morgen niet aanwezig is bij het debat over de AOW-leeftijd. VVD-leider Rutte vindt dat een minachting van de Kamer. De VVD en de SP vinden dat er zonder Balkenende ook geen debat kan plaatsvinden. GroenLinks-leider Halsema noemt het wegblijven van de premier onbehoorlijk. Het kabinet vindt dat met ministers Donner en staatssecretaris Kleinsma het kabinet voldoende vertegenwoordigd is. Het spoorwegpersoneel in België staakt tot vanavond 10 uur. Ze protesteren tegen een sanering bij de vrachtafdeling van de Belgische spoorwegmaatschappij NMBS. De staking heeft ook gevolgen voor het treinverkeer van en naar Nederland. De Thalys tussen Amsterdam en Parijs rijdt niet tot vanavond 10 uur. En de Intercity naar Brussel gaat niet verder dan Roosendaal. De verdreven premier van Thailand, Thaksin, is benoemd tot adviseur van de premier van Cambodja. Thaksin werd in 2006 verdreven na een militaire coup en werd beschuldigd van corruptie en machtsmisbruik. Hij is vorig jaar in Thailand veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf. De relatie tussen Thailand en Cambodja is door de benoeming verder verslechterd. De buurlanden hebben een grensconflict en de afgelopen anderhalf jaar zijn er regelmatig schermutselingen geweest tussen militairen, waarbij ook doden zijn gevallen.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 You can say what you want, but you so. 6.9 ZFN